met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden op verdenking vandaag in het Noord-Hollandse duingebied. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. In de duinen brak aan het eind van de middag op drie plekken brand uit. Twee branden bij Sint Maartenzee en Egmond aan Zee zijn geblust. En een duinbrand bij Schorel is nog niet onder controle. Daar is volgens Staatsbosbeheer rond de 30 hectare verwoest. Brandweerkorps uit de hele provincie zijn uitgerukt om de brand te helpen blussen. Ze gaan daar vannacht mee door. Een strandtent in Schorel loopt mogelijk gevaar. Een camping in de buurt van Sint Maartenzee hoefde niet te worden ontruimd. Wel moesten mensen daar het strand verlaten. Noord-Hollandse duingebied wordt al enkele jaren geteisterd door branden. Veel van die branden zouden zijn aangestoken. In Israël zijn de 6 miljoen Joden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. De Israëlische premier Netanyahu hield bij het holocaustmonument Yad Vashem een toespraak. Daarin trok hij een parallel tussen de holocaust en de dreiging die Iran vormt voor het voortbestaan van Israël. Netanyahu herhaalde dat Iran hard werkt aan een kernwapen. De bedreiging voor ons bestaan en onze toekomst is niet theoretisch, zei hij, en moet worden gestopt. Morgen wordt in Israël twee minuten stilte gehouden om de slachtoffers van de holocaust te herdenken. In het zuiden van Duitsland is een rallyauto tijdens een wedstrijd het publiek ingereden. Elf toeschouwers raakten daarbij gewond jongen van 6 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de finish van de eerste ronde van de race verloor de coureur de controle over het stuur. Hij bleef zelf ongedeerd. Na het ongeluk werd de rally in Beieren afgelast. Het weer een heldere nacht met minima rond 5 graden. Op beschutte plekken kan de temperatuur bij 0 komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog, maxima van 16 graden.